Ik zag hem niet aankomen, maar hij ook niet. Het is een wonder dat hij op de radio te is. Stevie Wonder. And everyone is Alright. Ja, precies. Uptight. Een van de fijnste Motown liedjes ooit gemaakt, eh, durf ik wel te zeggen. Dat hoort ook wel in de, in, in de top 60 thuis inderdaad. Maar Motown bestaat dit jaar 60 jaar. Eerder dit jaar heb ik een eh, Motown top 60 eh, gedaan de 60 beste liedjes eh, ooit eh, samengesteld. Nou, deze Stevie Wonder stond er maar liefst 13 keer in. hij had, hij had er nog veel vaker in kunnen. Alleen dat eh, soms in de Key of Life natuurlijk al. Goedenavond, vrienden vriendinnen. Welkom bij de Frieknacht uur 2. Ik ben terug van mijn vakantie. Ik heb nou, toch aardig wat nieuwe muziek meegenomen. Zo ook. Ja, want dit was natuurlijk een jonge Stevie Wonder. Ik heb hier ehm, nog een jong gastje. En ik moest een beetje aan Stevie Wonder denken ook toen ik het hoorde. Deze gast die is nog maar 16 jaar. Ja, het is, het is zo'n goed nummer. Ik ben hier zo van onder de indruk. Nog maar 16 jaar en dan maakt hij dit. En goed opletten duurt 3,5 minuut. Maar die laatste minuut is echt het allerfijnst van heel dat nummer. Want er komt er ook echt zo'n... Ja, Stevie Wonder-achtige mondharmonica die komt erin. Ik dacht bijna dat het Stevie Wonder zelf was, maar nee, dat is in dit geval uh, niet het geval. Het gaat hier om Rule, komt uit Australië, nog maar 16 jaar dus. En dit is dus eh, zijn nieuwste single, Face to Face. I love that new dress you bought, yeah you sure look nice. Heard you like that new restaurant, you know I've been there twice. And the way that you switch up your head, all of the moments we share. Strolling the streets back in Rome. Oh, how I wish I was there. It ain't fair. No, it ain't fair. I'm in my bed, sitting talking to screens all day. But I can't seem to say what's on my brain. But I wonder. yesterday. Haven't heard back yet. Did I do something wrong? Or is it something I said? And it hurts me inside. Cause it's killing my pride. door, maar... Vind ik ook wel weer mooi dat hij dan niet voor dat pad kiest, eh, weet je wel. Mijn eigenwijze snotneus eh, eigenlijk dat, dat, het dan is. Hè, dat je 16 jaar bent en eh, hè, je kunt een tiener je dol worden. Hè, kun je al die meisjes op je afkrijgen, maar die kiest hij dan niet voor. Dat vind ik, vind ik echt te gek van hem. Rule, face-to-face, met inderdaad dat Steve Wonder mondharmonicaatje. Ik vind dat fantastisch, heerlijk hoor, dat dat, dat, dat erin zit. Ja, en van eh, face-to-face gaan we dan naar eh, face-to-face. Ja, het komt van het album Discovery van eh, Daft Punk uit 2001. Hun tweede album. Nou, zoveel hebben ze er niet. Ze hebben er slechts vier. Echt een klassieker, dat album. Dit stond er onder op. Face to Face. Wat stond er nog meer op dan, Maarten? One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger. Too Long, kan ik wel even doorgaan, maar... Ik heb het vaak gedraaid. Dit was een van mijn favoriete liedjes. Na Face to Face gewoon nog een keer Face to Face. Daft Punk. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because I hoped that you'd be someone different. There's not much I know about you. You will always make you mad. Daft en Face-to-Face. Eh, daarvoor Face-to-Face van Rule. Zelfde titel. Of titel. Knippen eruit. zelfde titel. <laughs> Ehm, ehm, totaal verschillende platen. Nee, ik zei het niet, hè? Ik zei het net niet. Nee, ik zei het net niet. Um, en Face to Face. Veel nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Heim. je weet nog wel, die drie, drie, drie dames, die drie zusjes. Zusjes Heim vonden we heel erg leuk. Niet alleen de muziek, maken we geen geheim van. Summer Girl. LA on the mind, I can't breathe. You're there when I close my eyes, so hard to reach. Your smiles turn into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl. Summer Girl, nieuwe Ja. En waar lijkt die plaat nou verdacht veel op? Hè? Dat is deze natuurlijk. Zowel de baslijn als eh, dat tu, tu, tu, tu, natuurlijk. Alleen die sax lijkt wel alleen verzonnen. En, eh, en de tekst dan, goed. Ook met dan even Lou zelf draaien natuurlijk, hè. plaat die s'nachts misschien nog wel beter overkomt dan overdag.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 Maar trouwens is het wel. Die saxofolo heeft, hebben ze natuurlijk ook, uh, hè, die Heim, die Heimzusjes. Die komt nou natuurlijk. Dat is toch ongelooflijk. Louis Transformer, daar kwam het vanaf hè. Plaat die eh, onder andere David Bowie ook produceerde. Visje stond erop, Perfect Day. Man, man, walk. Ja, deze dus, Walking on the Wild Side, Satellite of Love. New York Telephone Conversation, I'm So Free, Good Night Ladies. Wat een plaat nog steeds is dat. 1972, eh, Louis Transformer, daar stond het op. Walk on the Wild Side daarvoor. Dus uh, eh, de zusjes Heim en Summer Girl. Veel nieuwe muziek. Ehm, afgelopen vrijdag kwam hij uit. De nieuwe Liam Gallagher. Dit is One of Us. Je mag zelf kiezen. Today, 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring. Gallagher is eh, snel met singles. Eerst kregen we Shockwave, daarna The Wiver, Once. En dit is alweer de vierde single van het eh, album Why Me, Why Not, wat 20 september gaat verschijnen. Eh, afgelopen vrijdag kwam deze nieuwe single uit. One of Us. One of Us is lying, hè? Abba. <laughs> Heeft hij zijn broer mee vergeleken, heb ik vorige uur uitgelegd. Ehm, dan, ja, even, even gewoon wat hiphop erin gooien. Uh, Rhapsody, dat is een, eh, een, een rapster uit, eh, uit Snow Hill, North Carolina. Zij is nou, onder andere geïnspireerd door nou, eigenlijk heel dat hip-hop soulhoekje. Michael Jackson, Jay-Z, Biggie, Biggie Smalls is dat dan. Lauren Hill, Fuji's, Araika Badu, Ness, Mary J. Blige, Tribe Called Quest, Della Soul, Andre 3000, Outkast. Eh, nou, ik kan zo wel even doorgaan. MC Light, Queen Latifah, Mos Def, Kanye West. Allemaal eh, is ze daar geïnspireerd, door is geïnspireerd. Ze heeft nou een, ja, nieuwe, hele opvallende plaat gemaakt. Waar, waarvan ik meteen dacht zo van, wow, wat, hey, hier gebeurt iets. En ook iets nieuws. Misschien heb ik het nog niet eerder gehoord helemaal. Eh, D'Angelo, die doet erop mee. En ook Jizza. Dat is uh, ook een rapster uit die uh, formatie Wu-Tang Clan. Die drie hebben samen nu een plaat gemaakt en die heet Iptihash. Now when the MC's came to live out the name And to get you perform some hay Smoke cocaine, to act the same To provoke it, rock it all Now all to the mental planes Spark the brain with the building to be born Boy, boy you sharp boy Look at the face on you boy Ooh, boy, you on your head, boy. Thinking like back in the days when niggas wore fades, caps, just catch a wave. catch a wave. catch a wave. Thinking like back in the days when niggas wore fades, caps, just catch a wave. catch a wave. catch a wave. Thinking like found someone who's warming with the bees. One's in the killer bees. Killer bees. In the long time coming. Found someone who's warming with the bees. Bees, One's in the killer bees. killer. When the MCs came to live out their name, inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried a man and they raised the sun. Cause they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained. While everybody in my gang a star DJ praying. Screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spinning small bank, asking where's my change. Carpool with the homie, saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make. Strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way since Roxanne Shantae and the unit had flavor. And Jay had Marcy neighbors that wave. Looking confused, I'm like, cool, maybe it's age. When I see Africa, Afro puffs, I think maybe it's rage, maybe it's stage. They trippin' and they say they got beef. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. Wu Tang for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view like Trey, underage. Yeah. To live out the day. Yeah. And yeah. some hay? Slow cocaine. it all. Now all to the mental planes. Yeah. Spark the brain. Yeah. The building to be born. Just on the when I'm so off the radar, it's very hard to find me. In space, a selfie with the earth behind me. You follow the leader, the track is off the meter. A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters. Very inaudible, clock radio speakers. Quietly whispering is a whirl of wiki leakers. Forget the gaudiness, my method is nauseant. Transferring ideas into the brains of the audience. The street poet gave the special art form a global reach. You earn your ear, then your heart by giving a local speech. We even wonder what words is potent as a sorcery. Not witchcraft, but a list of terms in the glossary. Well written rap, bound to have a great impact on the listener for the fact it's well intact. An MC should electrify, beautify, strive to empower, inspire, transform a worldview. Back in the days yeah. when niggas wore fast trying to catch a wave, trying to catch a wave, trying to catch a wave. Thinking like back in the days when niggas wore fades, yeah. still tied caps, just trying to catch a wave, trying to catch a wave, trying to catch a wave. Thinking like a long time coming, just to have someone with the beat. Poison the killer bee long Long time. someone swarming with the bees. One's in the canopy. bees. tjuk, eh, tjuk, tjuk, tjuk. Dat vind ik, ja, vind ik grappig aan. Leuk gedaan. Ja, ik vind dit echt een. Ik ben niet helemaal altijd van de hip-hop, maar ik vind dit wel echt goed gedaan. Rhapsody, D'Angelo en uh, Jizza en met Iptiash. de nieuwe zin is dat. Ja, het is tijd voor een original, want hey, het is half twee. Yippie, een original, een, eh, een originele. ja, eigenlijk een, ja, een grote hit is het eigenlijk meestal, vaak wel. maar dan het origineel, de original. En ja, we kiezen altijd niet voor de meest voor de hand liggende. Soms wel, soms niet. Nou, nu zit het er een beetje tussenin, heb ik het gevoel. Um, After the Love Has Gone, Earth, Red and Fire. Kennen we allemaal wel. Hij komt van die legendarische plaat I Am uit 1979. Eh, In the Stone stond daar ook op. Misschien wel mijn favoriete uh, Earth, Fire samen met Shining Star. Eh, Boogie Wonderland natuurlijk ook samen met The Emotions. Star zelf stond erop. Can't Let Go. Nou, kortom, echt een klassieker die plaat. Dit jaar 40 jaar oud. Um, After the Love has Gone, dat stond er dus ook op. Weg net niet nummer 2, of net niet nummer 1 <laughs> bedoel ik, eh, in, eh, in de Billboard had van handen weg nummer 2 in Amerika. Hier ook een eh, redelijk, redelijk hit. Nou, veel nou, nou, viel, viel wel mee eigenlijk, volgens mij ook. Ehm, dat nummer dat is geschreven door David Foster, Jay Graydon en Bill K Champling. En die eerste twee die zaten in de band Airplay. En die band die heeft maar één jaar bestaan. In het jaar 1980 was dat. Toen brachten ze ook een album uit. En daarop stond het origineel van After the Love is Gone. Nu gaan we even een klein stukje laten. Een stukje Earth heeft hem wel eerder uitgebracht. Dus dit is eigenlijk een cover. Het zijn eigenlijk allebei covers, maar dan weer allebei in een eh, andere zin. Maar dit is echt het origineel van After the Love is Gone.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 Daar ja, bereikte deze versie de tweede plek. En dan vraag je je natuurlijk af, wat stond er op één? Twee weken lang was dat toen de next eh, smash hit, My Sharona. Ehm, en dat is leuk, want ik kwam daar afgelopen week een eh, soort nieuwe versie eh, van tegen. Ja, een mashup is het eigenlijk, gemaakt door Lenny Monsou. En dan, ja, de mashup is samen gedaan met, ja, vind ik heel leuk, want het zijn twee totaal verschillende dingen. Ook op Lowlands dit, dit weekend. Het is echt goed, goede line-up ook, oh, goede line-up ook, hè. Impala staat er ook. Royal Blood. George Moroder zelfs. Eh, maar ook dus Billie Eilish. En dan de mashup Bad Guy. Samen met dus My Sharona van The Neck. En dan even kijken, dan heb ik hem hier. Ja, dit, dit, dit is hem. And the bad guy. Echt leuk gedaan. De. Een soort metal versie is het geworden. like no one else think you're so criminal. Persist on both my knees for you and say thank you. Oh, please, I do what I want when I want it. dit stukje is nog goed gedaan. Een mashup gedaan eh, door Lenny Mansour. Van Billy, uh, eh, Billy Eilish, Bad Guy en The Neck met My Sharona kwamen we daar ook wel weer op. Net het origineel gedraaid van After the Love is Gone van Earth the Fire. Het origineel was voor eh, Airplay, de band Airplay. En eh, dat werd nummer 2 in Amerika. En toen stond op nummer 1 My Sharona van eh, The Neck. Dit is de nieuwe Kim Princess, Puppets. King Princess, de nieuwste single van eh, deze mevrouw. Die heet Puppet. Eh, we gaan eens even in ehm, de platenzaak kijken. Eh, want wat is er allemaal uit qua nieuwe releases? Nou, er zijn nieuwe albums van The Murder Capital. ook King Gizzard and the Lizard Wizard, die heeft een nieuwe plaat heeft gebracht. Frank Turner, die heeft een nieuwe. En ehm, ik zag net nog iets. Eh, Snoop Dogg bijvoorbeeld, uh, Young Thug, die hebben allemaal een nieuwe, maar dat ja, de hip-hop kant. Ehm, Friendly Fires, die heeft ook een, eh, een, nieuwe plaat uitgebracht. Third World heeft zelfs een, een nieuwe plaat uitgebracht, weet je wel, van Try Your Love and Now That We Found Love. maar goed, ook een cover trouwens. Ehm, doen we binnenkort wel een keer het origineel van. Um, ehm, maar waar ik even op uh, ja, terecht kwam, dat was een, eh, een, soundtrack ja, van Blinded by the Light. Dat is een film. Het gaat over een, eh, een, ja, een tiener die eigenlijk... Ehm, ontzettend ja, ja, verslaafd is aan de muziek van uh, Bruce Springsteen. Hij houdt daar ontzettend van. Hij herkent zich in de teksten. Nou, ik herken dat, dus ik moet naar die film. hij draait sinds afgelopen donderdag. Ik ben er nog niet geweest, want ja, volgens mij draait hij volgende week pas eh, uit de stad waar ik vandaan kom. Eh, maar dan ga ik, er, eh, ga ik er sowieso heen. Ik ben wel afgelopen week naar een andere film geweest. Once Upon a Time in Hollywood. Even heel kort. Ga ook naar die film. Er zit ook geweldige, geweldige muziek in. Negende film van Quentin Tarantino. Maar het gaat nou dus om de soundtrack van Blinded by the Light. Want zo heet die film. Bruce Springsteen, daar zit één nieuw liedje op. Was ooit ja, eigenlijk bedoeld voor ja, een Harry Potter film volgens mij. En hij vond dat heel gek dat zijn nummer niet werd gekozen. Alhoewel, ik denk dan van ja, is toch veel te commercieel voor, eh, voor Harry Potter. Maar goed, ehm, Bruce Springsteen eh, staat een nieuw liedje op op die soundtrack. Dit is I'll Stand By You. trees falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost of a kingdom of love to be won or lost. We fight it again victory is won. Now come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you. dark tomorrow can seem so very far away. Here, the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together, we'll chase those thieves that won't leave you alone out from under. And when the light zien op die eh, nieuwe soundtrack dus van de film Blinded by the Light. A Stand By You. Ik heb er nog eentje voor je, want ja, ik ga hem, ik ga hem draaien. Je dacht van, ah, die draait hij nooit. Maar nee, ik ga hem echt draaien. De nieuwe single van Tool, de eerste single in maar liefst 13 jaar. Ehm, ze komen, of nee, ze waren laatst eh, nog in Nederland, hè, de Ziggo Dome de grootste alternatieve metalband ooit. Fear Inoculum. Het eerste album ook in 13 jaar. Dat gaat 30 eh, augustus uitkomen. 30 augustus 2019. Hun eh, vijfde album wordt dat. En toen ik op vakantie was, toen verscheen die eerste single in maar liefst 13 lange jaren. Hij duurt ruim 10 minuten lang. En hij is eh, ja, toch wel even de moeite waard om te luisteren. Ze vernieuwen niet qua sound. Dat is dan toch wel weer een beetje jammer. Maar het is wel gewoon wat je van Tool verwacht. Het is typisch Tool, de typische Tool sound. En ik, eh, ik draai hem als laatst in uh, deze frieknacht. Want hij duurt nog, nogal nou, best lang dus. En volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe frieknacht. Ja, ik, had nou, ik, heb, nog zoveel platen liggen. Ik had eigenlijk nog twee uur door kunnen gaan. En misschien daarna wel nog twee uur. Maar ja, mm, wordt het misschien ook wel weer te gek. Dan doen we... Ja, Volgende week. Ik schrijf ze gewoon allemaal door naar volgende week. Kijk ook weer eens even kijken wat er nieuw is in de muziekbak. Want ja, ik ben net terug van vakantie. Even kijken wat, de nieuwe, wat ik nog uit gemist heb uit de nieuwe muziekbak. Maar de mooiste dingen die eh, pluk ik er dan weer eh, voor je uit. Spreek je graag eh, volgende week nog een ja, fijne week. Fijne week. Dit is de nieuwste tool. Fear Inoculum.